van omwonenden verworpen dat extra rijstroken meer lawaai en stang veroorzaken. De A27 krijgt er tussen Lunette en Rijnsweer twee rijstroken bij. Moet leiden tot een betere doorstroming van het verkeer rond Utrecht. In Den Haag is afscheid genomen van vicepresident Shane Quilling van de Raad van State. Volgende week wordt hij opgevolgd door oud-minister Donner. Premier Rutte noemde Shane Quilling de grote stille knecht vanwege zijn vele advieswerk achter de schermen en zijn passie voor de publieke zaak. Rutte sprak hem toe tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van State die voor de gelegenheid werd geleid door de koningin die president is van de Raad. Op zeker 164 middelbare scholen wordt morgen geen les gegeven omdat de docenten staken. De Algemene Onderwijsbond verwacht een groot deel van de stakers morgen op een landelijke manifestatie in een Jaarburgs in Utrecht. De leraren zijn tegen een verhoging van het aantal lesuren. En ook protesteren ze tegen de bevriezing van hun salarissen en de bezuinigingen op het passend onderwijs. En het gestolen bronzen beeld van Simon Kromichelt en zijn vrouw is in stukken gezaagd teruggevonden. beeld van het paar op een bank stond in de steeg in de Gelderse gemeente Reden en werd afgelopen weekend gestolen. De brokstukken lagen in, in schuren in Doesburg en Dieren. Daar lagen ook delen van het beeld Het Paard dat vorige week werd gestolen uit Dieren. Er zijn drie verdachten aangehouden, onder wie twee mannen van 40 en 50 uit Doesburg. Het weer nog, vanavond en vannacht bewolkt. Temperatuur rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden aan de Zeeuwse kust. Morgen is het bewolkt en regenachtig. Het wordt dan een graad of 6. Dit, was... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 70 kilometer file. Ik noemde files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken 4. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. Richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 5. A10 de Ringwest richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 3. A12 Den Haag richting Arnhem voor Bunnik 3 kilometer. A15 Maasvlakte Rotterdam voor Spijkenissen 4 kilometer. Verderop bij het knooppunt Vaanplein 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Brechtseplein 5. A20 richting Hoek van Holland per Nieuwekak aan de IJssel 4 kilometer.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 Baby, show me, show me, what's your favorite trick that you wanna use on me? And I'll volunteer. And I'll be going, going to clothing that's so decent, nothing but shoes on oh, me. Oh, baby. All night, show just you and the crowd, doing tricks you never seen.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 Minister Schippers is het met de inspectie eens dat het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft gefaald bij de bestrijding van de Klebsiella-bacterie. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. In het Rotterdamse ziekenhuis zijn zeker drie patiënten overleden als gevolg van de besmetting. En bij de tien andere sterfgevallen speelt de Klebsiella-bacterie mogelijk een rol. Het OM bekijkt of er een strafrechtelijk onderzoek moet komen. De Tweede Kamer wil de voetbalwet aanscherpen. Zo moet de overheid een stadionverbod kunnen opleggen van maximaal een jaar. Nu is dat drie maanden. Ook vindt de meerderheid dat het verbod niet beperkt moet blijven tot één stadion of één gemeente. Maar moet het gelden voor alle